Publiceren van zulke beelden door particulieren is strafbaar, maar de directie... RTV Oost hoopt dat er zo meer duidelijkheid komt over wat er wel en niet is toegestaan en dat de drie mannen worden gevonden. Het weer bewolkt en vooral in het oosten en noordoosten lichte regen. Later is het op de meeste plaatsen droog. In het westen kan vanmiddag de zon even doorbreken. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files in de Randstad staan nog op de A1 richting Amsterdam. Bij Laren 3 kilometer. Op de A2 naar Amsterdam 5 kilometer tussen Vinkenveen en knooppunt Holendrecht. Op de A4 naar Amsterdam nog 3 kilometer bij Zoeterwoude Rijndijk. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Rasdorp 3. Op de ring Amsterdam A10 tussen knooppunt Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer. En op de A12 Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en Knoop Ouderijn nog 12 kilometer. Bij Knoop Ouderijn is één reis ook dicht omdat er een vrachtwagen stilstaat. Verkeer in de regio Den Haag of Rotterdam onderweg naar Utrecht kan het beste omrijden via Gorkum. A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen knooppunt Duil en Leerdam 4 kilometer door een vrachtwagen met pech. En op de A20 in de richting Gouda. Daar staat bij Maasluis 4 kilometer door een ongeluk. Daar is de rechterreis ook afgesloten op de A8...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 Dit jaar is de Winterse 50 er weer. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Shake it up, shake up the happiness. I'm loving angels instead. Let it snow, let it snow, let it snow. En jij hebt hem zelf samengesteld.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 En van mijn vlinderstrikkie knelt het elastiek. Kerstkans, kip, konijnen Bolencast is Wens wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Huisartsen houden vanochtend werkonderbrekingen uit protest tegen de kabinetsplannen voor bezuinigingen op hun praktijk. Volgens het organiserende comité van huisartsen houden duizend van de 6000 praktijken tot één uur de deur dicht. Alleen noodgevallen worden behandeld. Vanochtend wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de plannen van minister Schippers. Zij wilden huisartsen korten omdat die hun budget hebben overschreden. In zijn laatste jaarlijkse toespraak tot het Russische parlement heeft president Medvedev voorstellen gedaan tot politieke hervorming. Na de protesten tegen fraude bij de parlementsverkiezingen van begin december zei Medvedev dat de controle bij het tellen van de stemmen moet worden verbeterd. Medvedev vindt ook dat er een onafhankelijke publieke tv-zender moet komen. De gouverneurs die nog door het Kremlin worden benoemd zouden voortaan rechtstreeks moeten worden verkozen. Medvedev heeft zich niet herkiesbaar gesteld voor de presidentsverkiezingen van maart. Waarschijnlijk wisselt hij van plek met premier Poetin. De Ajax-supporter die gisteren in de arena de doelman van AZ aanviel... zit vast op verdenking van mishandeling. De recherche probeert deze ochtend achter het motief te komen van de supporter van 19. Gisteravond tijdens de bekerwedstrijd Ajax-AZ liep de supporter het veld op... en viel AZ-doelman Esteban aan. Die schopte hem en kreeg daarop van de scheidsrechter de rode kaart. Kort daarna werd de wedstrijd gestaakt, stond toen 1-0 voor Ajax... Het is nog onbekend wat de KNVB verder met de wedstrijd gaat doen. De opsporing van makers van gevaarlijk vuurwerk via internet heeft tot de eerste resultaten geleid.